Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Burgemeesters willen een landelijk messenverbod voor jongeren. Onze collega's spraken met bijna 200 burgemeesters. Dik 70% ziet een landelijk verbod wel zitten. hoe dat er dan precies uit moet gaan zien, daar zijn de meningen nog wel wat over verdeeld. Eh, een deel wil bijvoorbeeld een verbod op het verkopen van messen aan jongeren. Een ander deel wil een verbod op het bijen hebben van messen. Ehm, maar het overgrote deel wil beide. Dus zowel een verbod op het verkopen van messen als een verbod op het bijdragen van, uh, van messen voor jongeren. De afgelopen tijd zijn er steeds meer steekpartijen onder jongeren. Inmiddels verkopen de Action, HEMA, Xenos en IKEA al geen messen meer aan jongeren onder de 16 jaar. En opnieuw hadden veel mensen scheid aan de coronaregels vannacht. Er waren meerdere illegale feesten. De politie greep onder meer in in het bos in Zuid-Limburg. Tussen 150 en 200 politieagenten met uh, schilden, wapenstokken. Echt, het was niet normaal. Ik heb nog nooit zoveel politie op de been gezien. Eh, we moesten allemaal in natte gras gaan zitten. We mochten absoluut niet opstaan. En uiteindelijk eh, moesten we maar één voor één opstaan. Dan kregen we allemaal een bekeuring. Ook op een industrieterrein bij Amsterdam waren zo'n 90 mensen aan het partyen. De helft van hen kreeg een boete in Quebec in Canada is Halloween gruwelijk uit de hand gelopen. In de stad zijn vannacht twee mensen doodgestoken en vijf mensen gewond geraakt. Agenten hebben iemand opgepakt. Een man in middeleeuwse kleding met een zwaard. En de puppy als impulsaankoop? Nou, doe maar niet, waarschuwt de hondenbranche. Er is veel vraag naar honden nu mensen veel thuis zitten. Met als risico dat de hondjes later verwaarloosd of gedumpt worden. Gelukkig is de hondenwereld alert, vertelt deze fokker van Japanse Shiba-hondjes. Want het gebeurt ook wel eens dat de mensen komen en dan vraag je van hoe zitten jullie met werk? Ja, we werken allebei fulltime. Ik zeg, hoe nou, ga je dat doen met een pup? Want die moet nog drie keer per dag eten. Als die wakker wordt moet die plassen en daar ben je echt de hele dag mee bezig. Nou ja, daar hadden ze dan niet over nagedacht. Dus nou, ga eerst maar nadenken en... Eh, dan zien we wel verder, maar voorlopig even niet. De hondenbranche blijft er voorlopig wel op vertrouwen dat mensen een dier aanschaffen voor een langere tijd. En het weer nog, bijna overal grijs. Vanmiddag valt er af en toe ook wat regen of motregen. Aan de kust zijn ook harde windstoten, maar het is niet koud vandaag. Een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 That's pitiful, that's so average. Why? Some women want men and some girls want wise. Tell lies until they bugging and they pants on fire. Uh. I stole your man. He got freedom to chase what he likes. I know your man.